Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het noord een aardbeving. Die had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum was bij de stad Wan, vlakbij de grens met Iran. Volgens Turkse media zijn in de stad enkele gebouwen ingestort. Het is onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen. Zouden in ieder geval 50 gewonden zijn. Een aantal dorpen in de omgeving zit door de aardbeving zonder stroom. Het is daardoor nog onbekend hoe de situatie daar is. De Turkse premier Erdogan is onderweg naar het getroffen gebied. De Libische autoriteiten verklaren Libië vanmiddag officieel voor bevrijd. Dat gebeurt tijdens een ceremonie in Benghazi, de stad in het oosten van Libië waar in februari de opstand begon. Er wordt rekening gehouden met de komst van 1 miljoen mensen. Op het lijk van Gaddafi is vannacht autopsie gepleegd. De uitkomst van het onderzoek is nog niet bekend en het is nog steeds niet duidelijk waar en wanneer Gaddafi wordt begraven. Een Nederlandse onderzeeër die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot zinken werd gebracht in de Zuid-Chinese zee is teruggevonden. Duikers uit Australië vonden de boot genaamd K-16 in de buurt van Borneo na een tip van een visser. De boot zonk na een Japanse torpedoaanval in 1941. Aan boord waren 36 mensen, onder wie 6 Indonesiërs. Er wordt nog bekeken hoe de laatste eer kan worden bewezen aan de bemanning. De eredivisie klassieker tussen Ajax en Feyenoord is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De Rotterdammers kwamen in de Amsterdam Arena in de tweede helft op voorsprong door Stefan de Vrij paar minuten later moest Ajax-doelman Kenneth Vermeer met rood van het veld, omdat hij Guillaume Fernandes neerhaalde. Met tien man maakte Ajax kort daarna gelijk toen Jan Vertongen een hoekschop naar binnen kopte. Het weer een zonnige najaarsdag met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Ook morgen zonnig, maar vanwege een vrij stevige wind voelt het kouder dan vandaag. En vanaf dinsdag weer kans op regen. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB.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 If you want my If you wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give you got to it. It's too easy But that's the way it is So here's a story from A to Z You wanna get with me You gotta listen carefully We got M in the place Who likes it in your face You got G like MC ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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

You gotta have cake too. You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I Uncle Charlie, you. don't be foolish. don't know what you're doing. don't know what you lost until she's gone. She a pretty face, drove you wild, but you ain't got that Dog style. I'm not sure what I see. You don't fuck with it's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 geen gevoelens heb Terwijl ik nu alleen maar denk ah, wat zij is heel de wereld Zeg me wat je wil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 却未曾。 my life. I can do what I like for the price of a smile.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 feels I like how it feels